Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op Schiphol is het vliegverkeer weer op gang gekomen. Gisteren konden vliegtuigen die nog moesten tanken niet vertrekken. Er was een storing in het tanksysteem. Tienduizenden reizigers liepen vertraging op. Vluchten werden geannuleerd. In een zwembad in Meers in Limburg is gisteren een man verdronken. De hulpdiensten kregen een melding dat een man op de bodem van het zwembad lag. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt... omdat de familie nog geïnformeerd moest worden. Meteen na zijn beëdiging heeft de nieuwe Britse premier Boris Johnson... een aantal nieuwe kabinetsleden benoemd. Dominique Raab is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij was vorig jaar korte tijd Brexit-minister. Raab zei meteen dat hij de voorkeur geeft aan een Brexit met een deal. Saïd Javid is de nieuwe minister van Financiën. Onder Theresa May was hij minister van Binnenlandse Zaken. meneer Cummings wordt adviseur van Johnson. In de aanloop naar het Brexit-referendum was Cummings de belangrijkste stratege... achter de campagne voor vertrek uit de Europese Unie. En Forum voor Democratie heeft Henk Otte, de vroegere penningmeester... die nu voor Forum in de Eerste Kamer zit, uit de partij gezet. De partijtop verdenkt Otte van fraude met partijgelden. Onderzoek heeft aangetoond dat er vorig jaar geen deugdelijke administratie is gevoerd... en dat contante betalingen van leden en supporters verdwenen zijn. Dat schrijft Forum op zijn website. Bij Binnenlandse Zaken is melding gemaakt van poging tot fraude met subsidies. Otte stapte na druk van de partijtop in april al op als penningmeester... en medewerker van de Tweede Kamer. Hij werd beticht van een greep uit de kas. En dan het weer. Een zeer warme nacht. Minima rond 21 graden. Morgen weer zonnig en tropisch warm met maximum temperaturen tussen de 35 en 40 graden.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 Under the lights, we never but you can't stop the I can't stop the Nothing I can see but you when you dance que hazme lo que sea Intelligent, yes, she Jacqueline Ari. Everywhere me go, me never left her at all.